Levi van Eck met het NOS-journaal. Noord-Korea is volgens het Atoomenergieagentschap niet gestopt met het kernwapenprogramma. Het agentschap is ernstig bezorgd, staat in zijn jaarlijkse rapport. Daarin staat ook dat het steeds minder weet over het kernwapenprogramma van Noord-Korea... omdat het in dat land geen locaties mogen worden gecontroleerd. Vier Nederlanders en een Duitser zijn zondag opgepakt in de buurt van Mallorca. Ze zaten op een plezierjacht met ruim 300 kilo cocaïne aan boord... Het jacht is van een man uit Schagen die in Nederland hoofdverdachte is van een groot witwasonderzoek. In het kader van het onderzoek deed de Fiat gisteren meerdere invallen in Noord-Holland. En daarbij is onder meer beslag gelegd op 38 panden. Drie jonge mannen die na het ongeluk in de kloof van Raganello in Italië werden vermist zijn terecht. De drie kampeerden net buiten de kloof, maar hadden geen telefoonbereik. En daarom stonden ze op de lijst van vermisten. De kloof in het zuiden van Italië stroomde gisteren vol water toen het hard regende. Tien mensen kwamen om het leven, een elfde slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Tennister Kiki Bertens heeft zich afgemeld voor een toernooi in de Amerikaanse stad New Haven. Ze heeft een virale infectie. Bertens won vorige week het prestigieuze hardcore toernooi, waardoor ze nu dertiende is op de wereldranglijst. Door haar afmelding in Nieuwhaven kon, kan ze zich nu volledig richten op de US Open die volgende week begint. Zwemmer Maarten van der Weijden zegt dat, het goed dat hij goed herstelt van de Elfsteden-zwemtocht... die hij gisteren moest afbreken. Hij heeft vanochtend tot half zeven geslapen en kan weer een beetje lopen en staan. Van der Weijden heeft er geen problemen mee dat hij zijn zwemtocht moest opgeven. Hij is vooral trots op de opbrengst van ruim 2,5 miljoen euro voor onderzoek naar kanker. Het weer, eerst nog veel bewolking, maar vanavond en vannacht meer opklaringen. Morgen is er geregeld zon en dan wordt het 23 graden aan zee...